opgeheven. Hij had die gekregen omdat hij een aantal keren overlast had veroorzaakt rond voetbalwedstrijden. Hij mocht in de dagen voor een wedstrijd van Ajax niet met een groep rondhangen bij de arena en in het centrum van Amsterdam. En hij moest zich vlak voor een wedstrijd melden op het politiebureau. Volgens de rechter is onduidelijk wat de rol van de man bij de ongeregeldheden is geweest. Burgemeester Van der Laan moet zijn besluit nader toelichten. Het is nog onduidelijk wat de uitspraak betekent voor andere supporters met een meldplicht. De brandweer in de regio Rotterdam begint een proef met kleinere brandweerauto's. Op vier plaatsen in de regio komen zogeheten snelle interventievoertuigen. Wagens die door twee mensen bemand kunnen worden. Ze kunnen uitrukken om kleine brandjes te blussen of een kat uit een boom te halen. Nu moet de brandweer ook in de kleinere gevallen altijd met zes mensen uitrukken en dat kost veel tijd en geld. De proef is een reactie op de veelgehoorde kritiek van te lange aanrijtijden. Ook de politie en ambulancepersoneel onderzoeken mogelijkheden om in de toekomst kleinere voertuigen te gebruiken. De wielrenners van de Rabobank blijven het goed doen in de Ronde van Omaan. Robert Geesink won de vierde etappe. Hij kwam na een zware slotklim alleen over de streep. Geesink nam ook de leiding in het algemeen klassement over. Eerder won sprinter Theo Bos al twee etappes in de Ronde van Omaan. Het weer.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 Volgens de nieuwszender Al Jazeera zijn er vandaag in de havenstad Aden drie mensen gedood bij confrontaties tussen tegenstanders van de president en de oproeppolitie. Er zou bij die confrontaties zijn geschoten. Met geweld zijn ook tientallen mensen gewond geraakt, meldt Al Jazeera. In de stad Thais viel één dode toen een handgranaat werd gegooid naar demonstranten. Ook daar raakten veel mensen gewond. De betogers zeggen dat de regering achter de aanslag zit. De protesten in Jemen duren al meer dan een week. President Saleh is al ruim 30 jaar aan de macht in Jemen. De rechtbank in Den Haag heeft een man voor de moord